De man van 21 uit Soetermeer, zelf een moslim, raakte op 5 mei levensgevaarlijk gewond. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. Het slachtoffer zet verder vraagtekens bij de werkwijze van de GGZ-instelling Parnassia, waar Malek F. voor de steekpartij opgenomen is geweest. Er zouden genoeg signalen zijn dat het niet goed ging met de Syriër, en toch werd hij op straat gezet. De man uit Soetermeer denkt erover om juridische stappen te nemen tegen de GGZ-instelling. De Amerikaanse vrouw van 63 die een levenslange celstraf uitzat voor een drugsdelict is vrijgelaten. Gisteren maakte president Trump al bekend dat hij Alice Marie Johnson gratie had verleend en een paar uur later kon ze de gevangenis ook echt verlaten. Vorige week bezocht realityster Kim Kardashian de president om te pleiten voor haar vrijlating. Zij vindt dat de vrouw een tweede kans verdient. Johnson zat ruim 20 jaar vast. In Guatemala zijn inmiddels 99 doden geborgen na de vulkaanuitbarsting. Gisteren werden er nog 75 doden gemeld. Veel van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. De lichamen zijn vaak ernstig verbrand en er zijn DNA-tests nodig om de slachtoffers te identificeren. De uitbarsting van afgelopen zondag was de zwaarste in 40 jaar tijd. Dorpelingen werden erdoor verrast. Door de snelheid waarmee de as en lava zich verspreiden...